Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De NAVO zegt dat ze vannacht acht Libische oorlogsschepen tot zinken heeft gebracht. De schepen werden in de haven geraakt door raketten, afgevuurd door straaljagers. De actie is volgens de NAVO gerechtvaardigd omdat de Libische marine de afgelopen twee weken steeds vaker werd ingezet tegen de burgerbevolking. Zo hinderden ze het transport van hulpgoederen. Volgens de Libische regering is daar niets van waar. Bovendien zou maar één van de getroffen schepen van de marine zijn en lag dat ook nog eens in een dok voor onderhoud. De Franse minister Christine Lagarde lijkt vooralsnog de belangrijkste kandidaat om Dominique strauss kahn op te volgen als directeur van het IMF. De tweede man van het IMF, Lipski, noemt haar een uitstekende keus en enkele Europese leiders hebben openlijk steun voor Lagarde uitgesproken. De IMF-directeur komt traditioneel uit Europa, al maken nu ook opkomende economieën aanspraak op de functie. De Verenigde Staten zeggen dat de opvolging van Strooskaan een open race is, maar dat er wel snel moet worden besloten. Volgens waarnemers vergroot dat de kans dat het een Europeaan wordt. De verwachting is niet dat de opkomende economieën snel met een gezamenlijke kandidaat kunnen komen. Dominique stroos trad gisteren af als topman van het IMF vanwege de verkrachtingszaak waarin hij is verwikkeld. Een rechter in New York besloot dat hij later vandaag op borgtocht vrijkomt. In Staphorst is een jongetje van drie bij een tragisch ongeval om het leven gekomen. Hij was op straat aan het spelen toen zijn vader thuis kwam. Die wilde zijn auto achteruit inparkeren en zag niet dat het jongetje achter de auto was langsgelopen. De vader reed zijn zootje aan. Het kind overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen helder, minima rond 5 graden en plaatselijk kans op vorst aan de grond en mist.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 We in the VIP twisted, twisted. downright spiffy. Yeah. Two way, two they make it like it missed it. Come on, hey, where the party? is on the way whatever a yeah. Uh -huh. Models and models talking all of that. Uh -huh. You know I can't forget about my club. Where the party at? And all my girls. outside, just put your hands up, throw them up. Everybody put your hands up, throw them. When the beat come back around, everybody do the yeah.